Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een militaire basis in Irak is een explosie geweest... die zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat er één dode is... en dat er zes gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet bekend. De basis, ten zuiden van Bagdad, wordt gebruikt door de PMF... een organisatie met Iraakse burgermilities en pro-Iraanse milities... Zowel de VS als Israël zeggen niks met de aanval te maken te hebben. De VS trekt de komende maanden zijn troepen terug uit Niger. Er zitten nog zo'n duizend Amerikaanse militairen in het West-Afrikaanse land. Niger was jarenlang een bondgenoot van de VS en de EU. Maar vorig jaar was er een militaire staatsgreep... en de nieuwe machthebbers hebben de banden aangehaald met Rusland. Net als buurlanden Mali en Burkina Faso. De man die zichzelf in brand stak ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat deed hij voor een rechtbank in, eh, in New York. En vlak voordat hij dat deed gooide hij pamfletten in de lucht... met erop teksten met complottheorieën. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan drie minuten in brand stond. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet bekend. In de rechtbank werd het proces gevoerd over zwijgeld tegen oud-president Trump... De actie lijkt niets met de zaak tegen Trump te maken te hebben. Curaçao heeft vorige maand zijn beste toeristenmaand ooit gehad. Het eiland werd in maart door ruim 63.000 toeristen bezocht. Een stijging van 38 vergeleken met een jaar eerder. Volgens het toeristenbureau in Curaçao wordt het eiland steeds populairder als vakantiebestemming. De meeste toeristen komen uit Europa en dat zijn dan vooral Nederlanders. Maar ook het aantal Amerikanen dat op vakantie gaat naar Curaçao stijgt flink.